Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal vergiftigingen met afslankmiddelen stijgt snel. Mensen die bijvoorbeeld te veel Ozempic hebben gebruikt... kunnen daar veel last van krijgen, weten ze bij het Vergiftigingen Informatiecentrum. Bij de meeste patiënten zagen we dat ze eh, misselijk waren en moesten overgeven. Maar er waren ook andere symptomen zoals duizeligheid en transpireren. Vorig jaar kreeg het Vergiftigingen Informatiecentrum 41 meldingen binnen. En dat is ruim vier keer zoveel als in 2021. Dit jaar zijn er al 32 gevallen gemeld. En al denken artsen dat het cijfer eigenlijk nog veel hoger ligt, omdat gebruikers het vaak niet doorgeven. Ozempic werd eigenlijk op de markt gebracht voor de behandeling van diabetes, maar veel mensen gebruiken het op eigen houtje om mee af te vallen. Bij een aardverschuiving op het Thaise eiland Phuket zijn vijf doden gevallen. Een groot stuk grond spoelde midden in de nacht weg nadat het hard geregend had. Phuket is een populair vakantieeiland. Twee van de doden zijn dan ook toeristen uit Rusland. En de andere drie slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd. Een Nederlands marineschip dat meedeed aan een missie om schepen in de Rode Zee te beschermen is weer thuis. Vanuit Jemen schieten Houthi-rebellen raketten af op internationale vrachtschepen. Dat Nederlandse schip heeft vier maanden lang geholpen met beveiligen en is nu weer terug in Den Helder. Ja, het is al hartstikke druk in Zandvoort... waar de Formule 1-coureurs vandaag de allereerste rondjes gaan rijden. De meeste bezoekers die komen aan met de trein... omdat het bijna niet te doen is om met de auto in Zandvoort te komen. En er worden daarom ook extra treinen ingezet. Bij de NS zijn ze tot nu toe dik tevreden. Ja, het gaat heel goed. Het gaat heel voorspoedig. De sfeer is erg goed. Dus eh, we zitten ondertussen op eh, ruim 23.000 reizigers... die de trein al hebben genomen. Dus eh, ja, de stroom zit er goed in. En over een half uur begint de eerste training. Met weer dan nog in het oosten en Limburg. Af en toe een zonnetje, maar verder vooral grijs en af en toe een bui.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 Er ligt daar een verloren lading stenen op de weg. De vertraging is 10 eh, minuten. Diezelfde A2, maar dan Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel bij elkaar opgeteld 20 minuten vertraging. Dat eh, komt door werkzaamheden. En N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorrel en Bergen duurt er 10 minuten langer over.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 Het duurt waarschijnlijk nog dagen voordat de overstromingen voorbij zijn. Het oer-Hollandse chocoladebedrijf Drosten is voorlopig gered. Sinds de coronapandemie gaat het slecht met het bedrijf. Onder meer door hoge energie- en cacaoprijzen. Een Belgisch bedrijf neemt nu de Drostenfabriek over in Zandvoort is het al druk met Formule 1-fans. Rond deze tijd begint de eerste vrije training. De organisatie verwacht dit weekend zo'n 300.000 bezoekers. De NS zet daarom extra treinen in. En het weer bewolkt, regenachtig en het wordt maximaal 24 graden. elke ochtend naast de bed. laat dat bergen en harder dan orkaan.